Via de software van het bedrijf NSO Group kunnen foto's en mails worden binnengehaald. Het is niet duidelijk hoeveel telefoons ook daadwerkelijk zijn gehackt. Het Israëlische bedrijf dat de software verkoopt aan zo'n 40 landen... zegt dat die uitsluitend is bedoeld tegen criminelen en terroristen. De politie in de door het noodweer getroffen Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... heeft meer dan 700 personen die als vermiste boek stonden telefonisch gelokaliseerd. Er wordt nu nog gezocht naar zo'n 150 mensen in het gebied. Het officiële dodental van de overstroming in Duitsland ligt tot nu toe op 157. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen... voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Moken-Middelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van de komende dag. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed... met een tulband waar een bom in zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd. Westergaard was al enige tijd ziek, hij was 86 jaar. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden.